omdat je de wereld niet met rust. Of toen overhand dit ook bewust. Waarom moet de wereld toch zo zijn? Ze maken ons op dit manier toch ook zo klein. Maar wat is van dit virus nu toch waar? Of zijn ze met al de zieke mensen klaar? Ze is zo van achter zijn Wat een lafarts, wat een lafarts, wat een schijn. Laat de wereld nu met rust. Laat de wereld ieder mens zijn eigen zijn. Zwart op wit, dat maakt niet uit. Altijd naar de hel. En die makers staan nog snel. Laat de wereld nu met rust. Beste mensen, waarom wordt deze mooie aarde zo kapot gemaakt? Met leugens, haat en nijd. Dit is nooit de bedoeling geweest van onze lieve Heer. Wees één met elkaar, nu het nog kan. Wees niet bang, er is altijd een mooie tijd die op ons wacht. maakt niet uit. Oud of het hoort erbij. Laat de wereld nu met rust. Laat de wereld nu met rust. Laat de wereld nu met rust. Laat ieder mens zijn eigen zijn. Zwart of wit, dat maakt niet uit. Oud of het hoort erbij. de wereld met rust.